De Europese Unie heeft alle lidstaten gevraagd om te kijken wat ze kunnen doen. Het Nederlandse marineschip kan veel hulpgoederen en materialen vervoeren... En ook kan aan boord groot materieel mee, zoals shovels en landingsvoertuigen. Ook kunnen twee pelotons mariniers worden ingezet. De EU maakt nu een inventarisatie van het aanbod van de lidstaten. Minister Verhagen heeft gezegd dat Nederland de inzet van de Johan de Wit graag voor zijn rekening neemt, maar dan moet het schip wel echt hulp kunnen bieden. Hij benadrukt dat het geen symbolische inzet moet zijn. De Nederlandse radio- en tv-actie voor Haiti bracht gisteren ruim 83 miljoen euro op. Amerikaanse politieke partijen mogen voor hun campagnes voortaan onbeperkt geld krijgen van bedrijven. Het Hoge Rechtshof heeft een limiet geschrapt die tientallen jaren van kracht was. Amerikaanse bedrijven, vakbonden en andere organisaties mochten geen geld uit hun algemene middelen besteden aan campagnes van politieke partijen. Maar volgens een krappe meerderheid van de rechters in het Hoge Rechtshof is dat een beperking van de vrijheid van meningsuiting. President Obama heeft geen goed woord over voor de uitspraak. Volgens hem is die een grote overwinning voor onder meer grote oliebedrijven, banken op Wall Street en verzekeringsmaatschappijen. Een Amerikaan en een Noorse zeggen dat ze als eerste geheel op eigen kracht Antarctica hebben overgestoken. Ryan Waters en Cicely Skog hebben in ruim twee maanden tijd 1800 kilometer op skis afgelegd. Ze waren vertrokken op 13 november en hadden toen elk een slee bij zich met 135 kilo aan bagage. Waters en Skog zijn beide ervaren bergbeklimmers. Skog was vier jaar geleden de eerste vrouw die de Grand Slam voor avonturiers haalde. Ze was op de hoogste punten van alle zeven continenten en bereikte de Noord- en Zuidpool. Het weer vannacht vrijwel overal droog en temperatuur rond het vriespunt.